NOS Journaal. Personeel van Netcar heeft bij de fabriek stoppen van de productie door Mitsubishi. Nadat het slechte nieuws vanochtend bekend werd is het personeel naar huis gestuurd. Pas vrijdag worden weer auto's geproduceerd. Minister Vragen van Economische Zaken gaat op zoek naar overnamekandidaten voor Netcar. Hij zegt dat Mitsubishi het bedrijf voor het symbolische bedrag van 1 euro wil verkopen aan een koper die ook het personeel overneemt. Dat moet dan wel binnen een jaar gebeuren. Friesland heeft het vaarverbod uitgebreid. De provincie wil daarmee de aangroei van ijs de ruimte geven, zodat toertochten kunnen worden uitgezet. Sinds vorige week dinsdag mag al niet worden gevaren op een aantal vaarwegen en sinds 12 uur geldt het verbod op nog meer wateren. Delen van die vaarwegen zitten in de Elstede-route. Het verbod geldt niet voor de grotere vaarwegen in Friesland, omdat dit belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsarts. Mocht er een Elfstedentocht komen, dan gaat het ministerie van Defensie ondersteuning bieden. Dat gebeurde elf jaar geleden ook, bij de laatste Elfstedentocht. De brandweer en politie ter plekke zijn leidend, maar Defensie zal materiaal en mankracht aanbieden. Zo kan de vliegbasis in Leeuwarden worden opengesteld en kunnen ambulances worden ingezet. Defensie kan bijvoorbeeld ook veldbedden leveren en mensen die de trajecten afzetten en schaatsers en toekijkers begeleiden. De Hogeschool van Amsterdam heeft niet gefraudeerd met diploma's. Dat concludeert de onderwijsinspectie. Sinds 2002 zouden duizenden studenten onterecht een diploma hebben gekregen. Bestuursvoorzitter Bussemaker zei dat ze geen aanwijzingen had voor fraude, maar ze liet de zaak wel onderzoeken. En de inspectie concludeert nu dat er niet is gesjoemeld. Het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen min 6 en min 3 graden. Vanavond in het noordwesten kans op wat sneeuw. Na vandaag blijft het koud winterweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn.